dat een boel feestvierders uit Nederland komen... en dat daardoor de besmettingen weer oplopen, zegt 1 Limburg. Vooralsnog lijkt de 11e van de 11e in België wel gewoon door te gaan. En ook bij ons, in Brabant. Maar de ziekenhuizen daar roepen carnavalsverenigingen op goed na te denken of het feest veilig door kan gaan. Hooghouden van de reguliere zorg en de coronapatiënten levert echt wel heel veel ellende op. En dat maakt weer dat wij zeggen, alles wat helpt aan reductie van het aantal besmettingen staan wij voor. En dan is zo'n bijeenkomst is maar één element, maar het geheel aan maatregelen wat helpt, alsjeblieft. Want dat hebben we gewoon hard nodig. Vanavond is er opnieuw een overleg in Zuid-Limburg om te kijken wat ze doen met de carnavalsfeesten daar. Er staan honderden migranten voor de grens met Polen. Vandaag doken beelden op van een grote groep mensen die vanuit Wit-Rusland naar een grenshek lopen. En er zijn de Polen niet gerust onder, zegt correspondent Sander van Hoorn. De angst van de Polen op dit moment is dat ze zullen proberen dat hek tussen eh, Polen en Wit-Rusland te gaan bestormen. Ook Litouwen zet extra militairen in bij de grens met Wit-Rusland om voorbereid te zijn op een toestroom van migranten. In de afgelopen week zijn er flink meer prikken gezet zonder afspraak. Volgens de GGD hebben er in het afgelopen weekend zo'n 10.000 mensen per dag spontaan een prik gehaald. Dat is bijna twee keer meer dan in oktober. Xavi Hernandez is officieel voorgesteld als trainer van FC Barcelona. Spanjaard is de opvolger van Ronald Koeman... die na een teleurstellende start van het seizoen werd ontslagen. Op het veld van Camp Nou mocht de nieuwe trainer een kort praatje houden. Moltes gracias. No muy emocionado, pero eh, estoy muy ilusionado. donar las gracias al club. Xavi bedankt de club. Ik ben ontroerd en blij, zegt hij. Het gaat de laatste tijd niet zo goed met Barcelona. Het is dus aan de nieuwe trainer om dat te fixen. En dan nog het weer. Komende nacht kan er wat mist ontstaan. Morgen veel bewolking, kans op een spatje regen, maar zon in het zuidoosten. Dan een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Het valt vanmiddag erg mee met de drukte. Er staat nog geen 50 kilometer. Op de A9 heb je wel wat meer verdraging van Amstelveen naar Alkmaar... tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velsen, namelijk een kwartier. De N242 die is behoorlijk druk. Van Alkmaar naar Middenmeer bij Sint Pancras heb je een kwartier verdraging.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 Dat zijn er een kleine 500 meer dan gisteren. In verschillende steden dreigen conflicten over de kieslijsten van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale SP-afdelingen weigeren leden van de lijst te halen die werden geroyeerd... omdat ze ook lid waren van andere communistische bewegingen. De Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk belooft slachtoffers van seksueel misbruik een schadevergoeding te betalen. Uit een rapport is gebleken dat er de afgelopen decennia zo'n 330.000 kinderen zijn misbruikt in de Franse kerk. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht kans op mist.